van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse staat Florida moet zich opmaken voor een nieuwe orkaan. Orkaan Milton is nu in de Golf van Mexico en neemt snel in kracht toe. De storm is nu al categorie 5 en bereikt windsnelheden van zo'n 250 km per uur. De verwachting is dat Milton woensdagochtend aan land komt. Florida wil duizenden inwoners gaan evacueren. En twee weken geleden werd Florida en een aantal andere Amerikaanse staten al flink geraakt door de storm Eline. Een orkaan van de vierde categorie en die kostte 200 mensen het leven. Het gaat steeds slechter met de jeugdzorg in Nederland. Dat blijkt uit een rapport van de jeugdautoriteit. De toezichthouder zegt dat er veel is gedaan om de zorg te verbeteren... maar dat er beter moet worden samengewerkt tussen de gemeente, het Rijk en de zorgaanbieders. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg... maar die kampen vaak met bezuinigingen. Een derde van de jeugdzorgaanbieders heeft financiële problemen door inflatie en hogere lonen. En ook hebben ze te maken met veel ziekteverzuim. De Amerikaanse zangeres Sissy Houston is overleden. Houston werd bekend als achtergrondzangeres van onder andere Elvis Presley en Aretha Franklin. En ze was te horen op nummers van Beyoncé, Jimi Hendrix en Paul Simon. Ze was de moeder van zangeres Whitney Houston, die in 2012 overleed. Sissy Houston leed aan Alzheimer. Ze was 91. De Edison Publieksprijs in de categorie Klassiek is gewonnen door Herman Vinkers. De cabaretier kreeg het beeldje voor zijn compositie Misa Sancti Giorgi. De jury noemt Vinkers een ware reiziger in muziekstijlen. De publieksprijs in de categorie jazz ging naar Dennis van Aarsen. De voormalige winnaar van The Voice of Holland kreeg de prijs voor zijn album Call It Love. Het weer. Vannacht trekken vanuit het zuiden buien over het land. Bij een graad of 12. Komende dag is het bewolkt. Grotendeels ook droog.